Mark Visser met het NOS-journaal. Voor de hoogste functie bij het Internationaal Monetair Fonds zijn twee kandidaten overgebleven. Het IMF-bestuur handhaafde de Franse minister van Financiën Lagarde en president Carstens van de Centrale Bank van Mexico. De topman van de Israëlische Centrale Bank Fischer is afgevallen vanwege zijn leeftijd. Hij is 67 en volgens de regels van het IMF mogen kandidaten niet ouder zijn dan 65. De hoogste functie bij het Internationaal Monetair Fonds is sinds vorige maand vakant. Toen stapte topman Strooskaan op vanwege een seksschandaal. Hij wordt verdacht van verkrachting van een kamermeisje in een hotel in New York. Het IMF-bestuur wil voor het eind van deze maand de opvolger van stroos bekendmaken. Jonge wetenschappers, verenigd in de Jonge Academie van de KNAW, vinden de bezuinigingen van het Rijk op fundamenteel onderzoek kortzichtig, schrijven ze in een protestbrief aan het kabinet. Dat vindt dat wetenschap vooral moet worden ingezet voor commerciële toepassingen. Het kabinet wil dan ook 350 miljoen euro voor fundamenteel onderzoek investeren in topsectoren die de Nederlandse economie sterker maken. De Jonge Academie van de KNAW vindt dat het ten koste gaat van de kwaliteit en de keuzevrijheid van de wetenschap. Veel lagere en middelbare scholen bezuinigen in hun budget op het aantal leraren. Blijkt uit een onderzoek naar het financiële beleid van scholen onder 1400 directeuren, managers en teamleiders. Het onderzoek werd gedaan door de adviesorganisatie voor het onderwijs, CPS. Wilde weten wat de effecten zijn van de bezuinigingen door het Rijk. In het basisonderwijs zegt 86% de bezuinigen op leraaraantallen. In het voortgezet onderwijs is dat ruim drie kwart. Behalve op het aantal leerlaren wordt ook bezuinigd op ICT-apparatuur, ondersteunend personeel en onderhoud van gebouwen. Het weer in het oosten eerst nog wat regen, minimaal rond de graad of 14. Overdag zonnige perioden en op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.